5 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Uitvaartorganisatie DELA neemt zonder toestemming vingerafdrukken van overledenen. Na de uitvaart krijgen nabestaanden het aanbod om tegen betaling een ring of ketting te maken met een vingerafdruk erop of een foto te bestellen. Dat meldt het programma Radar Radio. Nabestaanden krijgen niet te horen hoe DELA de vingerafdrukken opslaat en hoe lang ze worden bewaard. Specialisten en politici reageren verbaasd. Het CDA gaat minister Dekker vragen stellen. Het lijkt erop dat de wet niet wordt overtreden... omdat alleen toestemming nodig is om vingerafdrukken af te nemen bij levende mensen. Wim Kok wordt herdacht als een premier die er was voor iedereen in Nederland. Dat zeiden premier Rutte, PvdA-leider Ascher en minister van Staat Cenk Quilling... op de herdenking van Kok in Amsterdam. Rutte is Kok dankbaar dat hij altijd wilde helpen en mensen bij elkaar bracht. Ascher zag hem als een reus op wie Nederland kon leunen. Bij de bijeenkomst in het Concertgebouw was er ook muziek en ballet. Vanochtend is de oud-premier in besloten kring begraven. Wim Kok overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. In de Taiwanese hoofdstad Taipei hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Gay Pride-optocht, een maand voor een referendum over het homohuwelijk. Taiwan is het eerste Aziatische land waar het constitutionele hof het homohuwelijk heeft toegestaan. De overheid kreeg twee jaar de tijd om dit wettelijk te regelen en die maakt daar nog niet zoveel haast mee. Daarom hebben zowel voor- als tegenstanders van het homohuwelijk referenda georganiseerd. Een machinist heeft de trein van Breda naar Rotterdam gestopt... om een gewonde zwaan van de rails te halen. De treinbestuurder zag de vogel op de Moerdijkbrug... en nam het dier vervolgens mee in de cabine. Op station Rotterdam Centraal droeg hij de zwaan over aan de dierenambulance. Volgens de politie gaat het goed met deze vogel. Een paar uur later was er opnieuw een gewonde zwaan op de Moerdijkbrug. Het is niet duidelijk hoe het met dit dier is afgelopen. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen opklaringen... maar in het westen nog kans op buien.